Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Kickbokser Badr Hari is schuldig bevonden aan de zware mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation. De rechter is in Amsterdam bezig met het voorlezen van het vonnis. Ook in een aantal andere zaken van mishandeling in discotheken is hij schuldig bevonden. Het OM heeft vier jaar cel tegen de vechtsporter geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een medeverdachte is vrijgesproken van de zware mishandeling van zakenman Koen Everink. Een oplossing van het conflict in Oekraïne is nog ver weg, dat zegt de premier van Polen, Tusk. Volgens hem moeten de betogers op het onafhankelijkheidsplein nauwer worden betrokken bij het akkoord. De president van Oekraïne, Janukovic, zei vanochtend dat er nog vandaag een akkoord wordt getekend. Er zouden vervroegde verkiezingen komen in Oekraïne, maar wanneer is nog niet duidelijk. Ook kondigt Janukovic een regering aan van nationale eenheid en een herziening van de grondwet. Daardoor wordt de macht van de president ingeperkt. De oppositie in Oekraïne lijkt verdeeld. Een vrouw van 18 jaar die in Sudan werd verkracht moet een boete betalen en een maand de gevangenis in. Volgens de sharia-rechter heeft ze zich schuldig gemaakt aan onzedelijk gedrag. De vrouw was zwanger toen ze het slachtoffer werd van groepsverkrachting. Het werd ook gefilmd. De daders, de mannen, zijn veroordeeld tot zweepslagen. En op de A325 is vannacht een fietser aangehouden. De dronken man van 45 fietste zonder licht over de vluchtstrook tussen Arnhem en Nijmegen. Toen agenten de man van 45 aanhielden, bleek dat hij ook werd gezocht voor een diefstal. Het weer, de buien trekken vanmiddag weg naar Duitsland... waarna vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon zal doorbreken. Het is 8 tot ongeveer 10 graden. Ook morgenochtend nog enkele buien, smiddags meer zon. Dit was het hoor. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Afrit Soest en Eembrugge, 2 kilometer. Op de A5, hoofddorp richting Haarlem... voor de aansluiting met de A10, 2 kilometer... A8 richting Zaandam, tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Zaandam 4 kilometer. Na een ernstig ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer na aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum van Noorderloos 5 kilometer.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 Vrijdagmiddag tijd weer voor de hitlijst van Europa. We zijn er een paar weken uit geweest met de hitlijst, maar we zijn weer terug. 24e jaargang, aflevering 8 van 21 februari. de lijst deze week 18 stijgers, 1 zitten blijven maar, 15 dalers. En daar hou je 6 platen over en die 6 die komen nieuw binnen. Ik denk dat ook 6 platen deze week natuurlijk niet meer gehaald hebben. Leona Lewis, One More Sleep. John Newman, Cheating. Conor Maynard, Are You Crazy? The One Republic, Counting Stars. John Legend, Made to Love en ook Katy Perry met Roar verdwijnen deze week uit de lijst. Een goede week is het voor Gavin DeGraw. Make Maker Move is de snelste stijger, 13 plaatsen winst. En voor Coldplay is het een wat mindere. Ze zakken er 21 en zijn de snelste daler. Maar met 14 weken zijn ze ook meteen de langst genoteerde van allemaal. Ze zakken van 17 naar 38. Helemaal onderaan de lijst vinden we dan Birdie en Wings. 12 weken in de lijst genoteerd. Vorige week, ja, vorige keer nog op 21. Deze week terug te vinden op nummer 40. De Saturdays Disco Love in de 12 week zak het van 37 naar 39. En straks op 37 de eerste binnenkomer van deze week.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 Als de rapper in een eh, indie hip-hop formatie Eminem. En na enkele platen eh, besluit hij toch maar solo te gaan. Na een EP in 2006 komt zijn eh, solo debuut Shine True. En daarop rapt en zingt hij. En eh, van veel van de instrumenten ook eh, bespeelt hij ze zelf, zeg maar. De tweede plaat die eh, komt dan in 2010, Good Things. En Hello Black die maakt zijn eigen combinatie van 70 soul en disco. Zijn nieuwe single The Man tapt hij uit een ander vaatje en klikt Black uh, episch en orkestraal. Zijn teksten lijken wel wat borstkloppig te zijn, maar de man is zo groot opgebouwd dat je ELO Black direct op zijn donkerbruine ogen gaat geloven. De eerste binnenkomer van deze week dus op nummer 37. The Man, Hello Black.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 Headhunters, United Kids of the World. Omhoog van 39 naar 35. James Arthur, You Nobody, Kill Somebody Loves You... staat ondertussen 11 weken in de lijst. Zakkend van 18 naar 34. En een videoclip met eh, Shakira en Rihanna... dat zou toch wel de moeite waard moeten zijn. Want hoe vaak zie je twee van zulke wereldsterren in één videoclip... Ze hebben in elk geval eh, niet ieder een eigen stukje gefilmd. Wat nog wel eens wil gebeuren bij dit soort grote samenwerkingen. Maar ze zijn echt in dezelfde kamer te bewonderen. de muziek van het nummer dan? Nou, ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat het nummer in eerste instantie wel wat tegenvalt. Er zijn grote samenwerkingen, dan mogen de verwachtingen natuurlijk torenhoog zijn. En die lossen ze dan niet helemaal in. Rihanna die wordt eh, licht overschaduwd door Shakira. Het is dan wel haar nummer, maar het is ook wel een duet. En is het eh, Engels van beide bijzonder slecht te verstaan. klinkt als een hoop kritiek. Hoewel I Can't Remember To Forget You natuurlijk een prima nummer is. Maar dan verwacht je toch van twee van zulke grote artiesten dat het wel iets meer mag zijn. Ze komen in ieder geval wel binnen in de lijst van Europa en doen dat op nummer 33. tweede week voor hun. Omhoog van 36 eh, naar 32. En dat brengt ons bij het eerste overzichtje van vandaag. Nummers 40 tot en met 31. Onderaan de lijst 12 weken in de lijst Birdie en Wings. De Saturdays Disco Love ook 12 weken zak het van 37 naar 39. Coldplay en Atlas 14 weken in de lijst. Vorige keer 17, deze week 38. Hello Black. The Man komt nieuw binnen op 37. Lady Gaga en R. Kelly, Do What You Want. Van 25 zakken naar 36. The Headhunters United Kids of the World. Vier plaatsen omhoog naar 35. En James Arthur, You Nobody, Till Somebody Loves You En de Elswijk zak het van 18 naar 34. 33 Shakira en Rihanna, Can't Remember To Forget You. En 32 worden hier net vier plaatsen winst in de tweede week. Yellow Claw en Rochelle Shotgun. De nummer 31, de derde binnenkomer van vandaag. In december van 2013 verscheen het vijfde soloalbum van haar. En dat album heette Beyoncé. Het album verschijnt onverwachts op iTunes en in de eerste week alleen digitaal verkrijgbaar. De drie dagen tijd wordt het album ruim 825.000 keer verkocht. Wat op dit moment eh, nog steeds een record is. De singles van het album die volgen elkaar in een rap tempo op. Eerst natuurlijk eh, Blow, toen XO en als eh, laatste de nieuwe van haar. Samen met JC, Drunk in Love. You filthy when that liquor get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na. nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. been swerving on that bitch. so myself. If I do say so myself. Hold up, stumble all in the house. Time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talk about you the baddest bitch thus far. Talk about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink, clink, Eastwood. Hope you can handle this curve. Uh, four plague in the foyer. Fucked up my wall hall. Slink the panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike in 97, I fight. I'm Ike. Turn up, turn up. Baby, no, I don't play. Now eat the cake. Anime, said eat the cake. Anime, I'm nice. When y'all reach these heights, you gon' need G3. Four, five, six flights. Sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in. We be on. my better daddy, I want you. And if that's not enough, well, I can one up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right. Don't be offended, I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. Oh, never let go of me. <laughs> never let go. tight, baby. receive it. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got to never get I'll be the Leo DiCaprio to your K Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, mom, hold tight there's times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. Jason Mraz en Traffy McCoy, Rough Water. De derde week dat ze in de lijst staan, gaan zij omhoog van 32 eh, naar nummer 30. En op 31 nieuw binnen lijst Beyoncé, JC en Drunk in Love. might be anyone, Dit is Calvin Harris. Vier plaatsen omhoog en Under Control. I love you. You'll never know when the daylight comes. You feel so. in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know when the daylight comes. You feel so. Harris krijgt de hulp van Alesso op deze plaat met Under Control. Twee weken in de lijst genoteerd. Vorige keer 33, deze week terug te vinden op 29. En voor de vierde binnenkomer van deze week gaan we naar nummer 28. Al in 1995 speelden de vier leden van de band met elkaar als uh, eh, Cara's Flowers. En The Fourth World is het enige album dat toen verscheen. Op MTV was de groep ook te zien met de single Soap eh, Disco... In 2001 krijgt de groep dan verzekering van James Valentine en wordt de naam veranderd in Maroon. En dan wordt het al wel bekender en zeker als het nummertje 5 ook nog wordt toegevoegd even later. In 2002 verschijnt het album Songs of Jane dat bij ons bijna een jaar in de albumlijst genoteerd staat. De eerste single van het album, Mother to Breed, die eh, blijft steken in de tipparade. De opvolger This Love wordt een alarmschijf en bereikt in, eh, vol, in het voorjaar van 2004 de derde plaats in de Nederlandse top 40. Dat album kwamen trouwens nog drie singles en alle drie komen ze in de lijst. Dan gaan we meer naar het heden, want Overexposed, dat is het vierde studioalbum van Maroon 5. En daarvan kennen we natuurlijk al de single Payphone met Wiz Calavia. In 2012 bereikte hij de achtste plaats in Nederland. De opvolger One More Night een zestiende plaats in Nederland, ietsjes minder succesvol. Maar deze opvolger die moet het succes weer gaan evenaren. Lucky Strike is de nieuwe single van Maroon 5.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 En voor eh, nummer 27 gaan we dus één plek omhoog. Ik zou zeggen, de volgende binnenkomen vinden we op 27. Invisible die was tijdens de rust van de Super Bowl op 2 februari dit jaar voor het eerst te horen. De single die zit onder een eh, reclamespot van Red en eh, Bank of America. Red is een door Bono zelf opgericht merk om geld op te halen voor de AIDS-bestrijding. Bank of America doneert voor elke download van de single een dollar. Dat doen ze tot aan 2 miljoen dollar. De eh, eerste 24 uur na de Super Bowl is de single gratis te downloaden geweest via iTunes. En nu moet er dus voor het nummer betaald gaan worden. Maar de fans van YouTube houden dat niet tegen om het nummer flink te downloaden. Want eh, hij wordt massaal gedownload, in ieder geval in Amerika. In Europa zien we de plaat ook steeds meer in de hitlijsten terechtkomen. Dat resulteert deze week op een notering op nummer 27 in de lijst van Europa. YouTube. Invincible. derde week omhoog van 29 naar 25. Bobby Ray Simons Jr., zoals B.O.B. eigenlijk heet, is een Amerikaanse rapper en producer. eigenlijk wel een muzikale duizendpoot. Rappen, zingen en produceren. daardoor is hij niet echt aan een eh, genre. Hij experimenteert lekker eh, erop los. De buurtsingle Nothing On You, een eh, lekkere popsong was dat. En voor JCG G schreef hij mee aan het zoere prijstrek. Zijn gevoelige kant liet hij weer zien op Airplanes. En Magic had hij weer een echte clubhit in handen. B.O.B. Eh, kan dus een hoop. En nu ligt hij het gevoelige verhaal van John Doe vast in een geweldige plaats. Samen met Priscilla Renea. En die dame die schreef ook mee aan de hit van Pitbull. dan hebben we het natuurlijk over de platen Timber. Hoogste binnenkomer van deze week op nummer 24. In handen van B.O.B. en eh, Priscilla, John Doe. minute they close the curtain, you take off your mask and take off your costume. And if anyone asks, you're taking a smoke break, drinking some coffee, but everyone knows what you're doing. Seems like the bus moves slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction, who do you think that you're fooling? John Doe. I just want the John. to something. Everybody got a grip on the something. Even if it's just a feel, the response of a pill, maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed, be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? John Doe, I just want the John I know. Once you put the drinks on hold, maybe you could come back home, John Doe. Smashed too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly. With a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell. Clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible.